Alleen niet met de trein. Dat gaat niet lukken. Nou, dan wel. 15, 16. Eh, dan, oh, ja, oké. maar dit, dit weekend dit Weekend Sorry, sorry, sorry, sorry, Nee, dit weekend is DNRT. En eh, dat is vandaag, <laughs> vandaag de endurance en morgen de klassenwedstrijden. Dus de hele dag activiteiten op het circuit. En u bent daar van harte welkom. Oké, tot zover eh, deze aflevering van eh, Zandvoort op zaterdag. Het was weer gezellig. Ik, kan, ik, kan niet, ik ben eerst door mijn berichten heen gekomen. Nee, weer zo'n stapel overgehouden. Zo'n mega stapel van 10 centimeter. Dat was nou, met de redactie eh, in overleg gaan. Niet te geloven. Maar, de heren van Entertainment for You willen weer zijn tijd. En die krijgen ze ook, want het is zo'n leuk programma.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 Dankzij de Europese steunmaatregelen hebben beleggers weer vertrouwen in de eurozone. Dat heeft voorzitter Barroso van de Europese Commissie gezegd. De Europese beurzen zijn vanochtend positief gestemd. Zo staat de AEX op een winst van bijna 5% en staan ook de beurzen in Duitsland en Frankrijk in de plus. Ook de Aziatische beurzen zijn positief over de Europese maatregelen. Onder meer de Nikkei-index is hoger gesloten. Een tandartspraktijk in het Limburgse Echt is op last van de inspectie voor de gezondheidszorg gesloten. In de praktijk was veel te weinig aandacht voor hygiëne. De sterilisator werd niet schoongemaakt of onderhouden en in kastjes lagen gebruikte spuiten met onbekende inhoud. Ook waren medewerkers niet bevoegd om met de röntgenapparatuur om te gaan. De inspectie had de praktijk vorige maand al gesloten, maar een paar weken later bleek dat die gewoon open was. De tandartspraktijk in Echt moet nu zeker een week dicht. De minister van Volksgezondheid kan die termijn nog verlengen. In het zuiden van Servië is een massagraf ontdekt met de lichamen van zo'n 250 Albanese uit Kosovo. Ze zijn gedood tijdens de oorlog in Kosovo eind jaren 90. In die strijd brachten Servische veiligheidsdiensten veel lijken van Kosovo-Albanese naar Servië. President Milosevic wilde zo voorkomen dat het land zou worden beschuldigd van oorlogsmisdaden. In het westen van het land moet het verkeer rekening houden met afsluitingen vanwege de Ronde van Italië. De derde etappe met de Australiër Evans in de roze leiderstrui gaat vandaag van Amsterdam naar Middelburg. Rond de doorkomst van de renners worden op- en afritten van een aantal snelwegen afgesloten. Rijkswaterstaat waarschuwt dat het vooral bij Leiden en Hoogvliet druk kan worden. Het is vandaag de laatste Giro-etappe op het Nederlands grondgebied. Morgen is er een rustdag en woensdag rijden de renners in Italië verder. Het weer wisselend bewolkt, overwegend droog en af en toe zon. Temperatuur van 10 graden op de Wadden tot 14 maart.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 you better call Tyrone. Call and tell him, come on, help you get your shit. You need to call Tyrone. Call and tell him I said. say no, but turn right around and ask me for some ass. Oh, whoa, whoa, hold up, listen, partner, I ain't no cheap thrill.